Drie uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De SP wil niet in een kabinet met de VVD. Dat heeft SP-leider Roemer tegen informateur Schippers gezegd. Roemer voelt niets voor de variant die D66-leider Pechtold vandaag opperde. Een vijfpartijenkabinet van VVD, CDA, D66, SP en PVDA. Roemer noemt dat politieke zelfmoord voor elke linkse partij. Hij wil een centrum-links kabinet onder leiding van het CDA. De afsluitdijk vanuit Friesland richting Noord-Holland is afgesloten vanwege een storing van de draaibrug bij Kornwerderzand. Het verkeer moet omrijden. Volgens Rijkswaterstaat is het nog niet duidelijk waardoor de storing is veroorzaakt. Eind vorige maand had het verkeer bij Kornwerderzand ook veel last van problemen met de brug. De Europese Unie heeft groen licht gegeven voor de onderhandelingen met Groot-Brittannië over de brexit. De gesprekken worden ingewikkeld omdat de landen het eens moeten worden over het bedrag dat de Britten op tafel moeten leggen na 40 jaar lidmaatschap. Waarschijnlijk gaat het om tientallen miljarden euro's. Ook wil Brussel dat de ruim 3 miljoen EU-burgers die in Groot-Brittannië wonen en de ruim 1 miljoen Britten in de EU hun verblijfs- en werkvergunningen mogen houden. De onderhandelingen beginnen twee weken na de verkiezingen in Groot-Brittannië van 8 juni. In maart 2019 moet het akkoord er liggen. In een speciale rechtbank in de Turkse hoofdstad Ankara is het proces begonnen tegen de verdachten van de mislukte staatsgreep van vorig jaar. 221 mensen staan terecht, onder wie de voormalig leider van de Turkse luchtmacht en tientallen oud-generaals. Ze kunnen levenslang krijgen. President Trump is vanochtend geland in Tel Aviv. In Israël en de Palestijnse gebieden praat Trump met premier Netanyahu en de Palestijnse president Abbas. Het zal vooral gaan over het vastgelopen vredesproces. Dan het weer nog, veel zon, maar ook stapelwolken. Het is 20 graden op de Wadden tot maximaal 25 in de rest van het land. Ook morgen en de dagen daarna veel zon, droog en warm. In het weekend kan het mogelijk 30 graden worden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat voor de aansluiting met de Ring van Amsterdam 2 kilometer file. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen knooppunt Almere en Almere buiten Oost een half uur vertraging.